akkoord sluiten over een nieuwe grondwet. Zijn de afgelopen avond na de gewone parlementsverkiezingen waarbij zijn AK-partij iets meer dan de helft van de stemming kreeg. De grootste oppositiepartij, de niet-religieuze sociaal-democratische CAP, komt uit op ruim een kwart van de stemmen. De Nationale socialistische actiepartij haalde met 13% als laatste en derde partij de kiesdrempel. Erdogan hoopt voor de verkiezingen op een tweederde meerderheid dat hij eigenhandig de grondwet kunnen wijzigen. Nu heeft hij de steun van andere partijen nodig. De grondwet stamt uit 1982 toen Turkije nog een dictatuur was. Duizenden aanhangers van Erdogan de feest bij een partijkantoor in de hoofdstad Ankara. Ze noemen leuzen als Turkije is trots op je. De Turken zijn Erdogan dankbaar voor de sterke groei van de economie. Minister Verhagen van Economische Zaken begint vandaag aan een werkbezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Er zal de komende dagen overleg voeren over het verloop van de vredesonderhandelingen en over mogelijk voor verdere samenwerking op het gebied van economie, landbouw en innovatie. Verhagen praat onder andere met premier Netanyahu, president Peres en op de kunnen we daarover met premier Fayyad van de Palestijnse autoriteit. In de Duitse deelstad Hessen is bij een ongeluk met een zeppelin de piloot om het leven gekomen. De drie passagiers kwamen met de schrik vrij. De zeppelin was bezig met een promotievlucht voor een feest. Tijdens de landing op een vliegveld bij Friedberg sprak een brand uit. Zo'n twee meter boven de grond zei de piloot tegen de drie passagiers dat ze uit de zeppelin moesten springen. Ze raakten niet gewond. De zeppelin steeg vervolgens zo'n 40 meter en stortte een paar honderd meter verder in een weiland neer. De piloot was op slag dood. De politie onderzoekt de oorzaak van de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 This time I saw

espalhar, né? de mais que sem tempo Que as luzes eu não tenho Este que eu não quero Uma mete nessas que eu espaço mais documentos Onde está meu dinheiro? Melhor notícia por fim Preferência nunca nós fins Los Celestitos Estados Unidos Costa del Sos Los Celestitos Estados Unidos

Faz um força Voor die hoofdtorensa Ook al denk je op mijn gekko We is van mijn gekko En Serbia Is de kost naar het schap Serbia plak Dat is de kost naar het Yo quiero sniffer, Yo quiero vomitar Yo quiero comer Dus Just to missed Toe to toe, it's to toe just tonight that it's sort of arranged So how come when I reach out my finger It feels like more than distance between was sleeping next to me, next to mine Zandvoort voor internet. www.zfmzandvoort.nl

You're so precious, don't throw away

we are Enough to make it day and night And all my ladies around something you can step aside It ain't something you can buy Ain't got nothing to do on the mind Not if you to do it time I'm just Oh! als je aan mij genoeg Zeg dat je niet hoeft te gaan schuilen Gaan schuilen doet je beetje als het even kon, leef ik nog een nog wel aan. tell you I'm sorry you you're I find you Tell you I need you Tell I you apart Tell me you see Christians, yes we are Christians Now let's go back to the start Running in circles, calling tales It's on the silence It's a shame for us to part Nobody said it was easy No one the said it would be this hard Oh, take me back to the start 靠近我。 Let's